Jongeren worden vaak online benaderd om ernstige misdrijven te plegen. Deze politiechef legt uit dat jongeren de perfecte kandidaten zijn om dit te doen voor criminelen. Want ze zijn goedkoop, voor een paar duizend euro doen ze bijvoorbeeld een moord. Ze zijn minder zichtbaar. Ze hebben vaak geen, eh, geen strafblad. Ze zijn nou, beïnvloedbaar, kunnen goed gemanipuleerd worden en zijn eigenlijk vervangbaar. als de ene niet doet, dan zoeken ze wel de ander. Dus het is eigenlijk de perfecte voedsoldaat voor deze criminelen die deze kinderen gebruiken. Ze willen met deze grote actie vooral de ronselaars opsporen... en ouders en docenten bewust maken van de manier waarop criminelen de jongeren ronselen. In Europese wijnen zitten te veel PFAS. Volgens onderzoekers gaat het om alarmerend hoge concentraties. In wijnen van voor 1988 werd geen PFAS gevonden. In wijnen die na 2010 op de markt kwamen was een sterke toename te zien. Mogelijk komt het door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In Deventer is een man gisteravond in een tientallen meters hoge hijskraan geklommen. Hij heeft daar de hele nacht gezeten. Een politieonderhandelaar heeft nog geprobeerd om de man naar beneden te praten, maar dat mislukte. Hij klom vanochtend zelf weer naar beneden. Daarna is hij opgepakt. Waarom hij urenlang bovenop de hijskraan ging zitten, weten we niet. En over iets meer dan een uurtje gaat er een bijzondere Europese satellietenlucht in. Dat ding gaat meten hoeveel CO2 de bossen op aarde opnemen uit de lucht. En dat is belangrijk om te weten, zegt deze expert. Om beter te weten hoeveel hout er in bossen zit, ehm, hoeveel koolstof er wordt opgeslagen en hoeveel koolstof er vrijkomt. Dat is het belangrijkste doel. En het andere doel is dat we ook beter kunnen meten hoeveel eh, ontbossing er is en hoe bossen zich herstellen na ontbossing. Het is belangrijk voor het klimaat, maar natuurlijk ook voor de biodiversiteit. De satelliet blijft minimaal vijf jaar in de ruimte. Daarna moeten er kaarten zijn van de bossen. Die laten zien waar koolstof bij komt en verdwijnt. Heb ik het weer nog? De dag begint zonnig. laat er steeds meer sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op naar 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N9 Alkmaar richting Den Helder staat een file van 3 kilometer tussen Bergen en Schorel. De vertraging is ruim een kwartier.